Jelle Seubring met het NOS Journaal. Diesel is weer duurder geworden. Aan de pomp betaal je in vergelijking met gisteren op de meeste plekken 10 cent meer. De adviesprijs van diesel is nu gemiddeld 2,79 euro. De toename van de dieselprijs is veel sterker dan bij benzine. Die adviesprijs staat nu voor euro 95 op 2,60 euro. En door de oplopende brandstofkosten worden bij veel reisorganisaties de ticketprijzen verhoogd. Maar wie al een reis heeft geboekt is nog niet helemaal ingedekt. Ook bij die mensen kan er nog een extra rekening op de mat vallen. Hoe hoog dat bedrag is verschilt per reis en organisatie. Reisaanbieders mogen naheffingen opleggen, maar dat is wel aan regels gebonden. Zo moet duidelijk in de algemene voorwaarden staan dat de tour operator dit mag doen... en er zijn Europese regels waar die toeslag aan moet voldoen. Als de prijs met meer dan 8% stijgt, moet een reiziger kosteloos kunnen annuleren. Iran claimt dat het weer een Amerikaanse F-35 heeft neergeschoten. Volgens het staatspersbureau gebeurde dat in het midden van het land. De kans zou klein zijn dat de piloot het heeft overleefd. De VS heeft nog niet gereageerd. Twee weken geleden claimde Iran ook al een F-35 te hebben geraakt. Het Amerikaanse leger meldde toen dat het toestel een noodlanding moest maken. En is vanochtend ook opnieuw aangevallen met raketten en drones. En daarbij zou een raffinaderij zijn geraakt. In een nestkast vlakbij Nijmegen is het eerste koolmeesei van dit jaar gevonden. Het ei werd ongeveer twee weken geleden gelegd... en is daarmee het allervroegste koolmeesei dat ooit in Nederland is aangetroffen. Dat zegt het Nederlands Instituut voor Ecologie. Die houden al tientallen jaren bij hoe het met de koolmees gaat. 70 jaar geleden werd het eerste ei van het jaar pas eind april gevonden. Volgens de onderzoekers wachten de koolmezen nog wel met het uitbroeden, waarschijnlijk door het koudere weer.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 Are you for real? You for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. will tell what I want, what I really, really want. tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last we got M in the place who likes it in your face.